Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De arts die in New York werd behandeld voor ebola is genezen en mag het ziekenhuis verlaten. De 33-jarige man zat sinds eind oktober in quarantaine nadat bij hem de ziekte was vastgesteld. Hij had het virus opgelopen toen hij voor Artsen zonder Grenzen in Guinea ebola-patiënten behandelde. De vrees bestond dat hij in New York nog veel andere mensen had besmet... omdat hij onder meer nog was gaan sporten. Zijn verloofde en twee van zijn vrienden werden korte tijd in isolatie gezet... maar uiteindelijk bleek de arts niemand anders te hebben besmet. Ebola heeft tot nu toe het leven gekost aan bijna 5000 mensen. de overgrote deel daarvan kwam uit Guinea, Liberia en Sierra Leone. De eerste lading met bagage van de rampvlucht MH17 komt waarschijnlijk komende week naar Nederland. Dat heeft het hoofd van de repatriëringsmissie Albersberg gezegd in het tv-programma Pauw. Het gaat om koffers en kleding, maar ook om bijvoorbeeld knuffels en fotoalbums. Het heeft volgens Albersberg zo lang geduurd om de spullen terug te krijgen... doordat ze zijn onderzocht op aanwijzingen voor de oorzaak van de vliegramp. De Belgische politicus Jean-Charles Luperteau is opgestapt na beschuldigingen van een zedenmisdrijf. Belgische media zeggen dat hij als potloodventer minderjarigen heeft lastiggevallen. Na vier aanklachten liet justitie zijn huis doorzoeken. Hij is nog niet officieel aangeklaagd. Na de inval nam Luperteau ontslag als burgemeester van een Waalse gemeente en als voorzitter van het parlement van Wallonië. Hij gold als reizende ster in de Waalse politiek.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 ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. als ik dan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 起来！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 shake. Yeah. reality